onvoorziene kosten van 200 miljoen is niet aangesproken. Dat heeft het havenbedrijf laten weten. De uitbreiding van de haven werd in 2006 geraamd op 1,9 miljard euro. Het werd 1,5 miljard. Co-assistenten in het ziekenhuis hebben vaak te maken met seksuele intimidatie door collega's of patiënten. Uit een enquête van het KNMG Studentenplatform onder bijna 1400 co-assistenten blijkt dat bijna 1 op de 5 van hen hiermee te maken heeft gehad. 6 op de 10 ondervraagden zegt dat hij is geïntimideerd door een patiënt. De slachtoffers zijn bijna allemaal vrouwen. Het Vaticaan ontkent dat paus Franciscus zondag probeerde de duivel uit te drijven bij een zieke jongen. In een verklaring na commotie in Italië zegt de katholieke kerk dat de paus alleen wilde bidden voor de jongen. Volgens deskundigen bij een tv-zender gebruikte de paus gebeden die bedoeld zijn om de duivel uit te drijven. De tv-zender heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer, vandaag valt er een enkele bui, het wordt 12 graden. Er staat een stevige noordwestenwind met kracht 7 in het Waddengebied. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de files op de A1 voor Amsterdam voor 1 brugge 3 kilometer. De A7 Hoorn-Zaandam bij knopen Zaandam 4. Op de A8 Zaandam Amsterdam bij knopen Koenplein 3 kilometer. En op de A9 Alkmaar Amstelveen voor knopen Batuverdorp 6 kilometer.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 Dat zegt de nieuwe topvrouw van de IGZ in Trouw. Directeur-generaal Van Diemen wil met de strengere regels... het aantal zogeheten links-rechtsfouten verminderen. Ook wil ze dat de inspectie niet afwacht... tot het onderzoek van het betreffende ziekenhuis klaar is. Europese landen lopen jaarlijks ruim 1000 miljard euro mis door fiscale fraude en belastingontwijking. Regeringsleiders van de Europese Unie praten daar vandaag over in Brussel. Inzet van de eurotop is dat er een betere informatieuitwisseling tussen landen komt. Op die manier moet kapitaal verbergen in een ander land een stuk moeilijker worden. De OESO e stelt dat Nederland met brievenbusfirma's en lage vennootschapsbelasting jaarlijks een buitenproportioneel aandeel buitenlandse investeringen naar zich toe trekt. De Organisatie voor Samenwerking en Economie economische ontwikkeling noemt dit een onhoudbare situatie. Zeven leden van Egyptische veiligheidsdiensten die waren gegijzeld zijn weer vrij. Het zijn zes politiemensen en een douanier.